meerdere keren de omstreden leus From the river to the sea, Palestine will be free uitsprak. Ze werd uitgefloten en volgens een verslaggever van het Parool leek het erop alsof haar geluid toen is uitgedraaid. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg hield ook een toespraak. In de afloop zei ze dit. First, um, some people were interrupted before. Um, as a climate justice movement, we have to listen to the voices of those who are being oppressed and those who are fighting for freedom and for justice. Otherwise, there can be no climate justice without international solidarity. En ze gaf de microfoon toen terug aan de Palestijnse Sahar Shirzad. Het wordt kouder, donkerder en de pumpkin spice lattes vliegen je om de oren. En voor veel mensen die singles zijn is dat het moment om iemand te vinden om de winter mee door te komen. Oftewel cuffing season. In Amsterdam vroeg een verslaggever van AT5 op straat aan jonge singles waar, waar zij naar op zoek zijn. Nou, sowieso lekker cozy gewoon. Lekker, eh, als het slecht weer is, lekker op de bank met z'n thee, Lekker wat lekkers te eten erbij.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 It reminds me that it's not so bad, it's not so bad. I drank too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. not so bad So that side mighty glad you stayed.